Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De mesaanval in een Britse trein gisteravond was waarschijnlijk een eenmansactie, denkt de politie. Twee mannen werden gearresteerd, maar één van hen blijkt niets met de zaak te maken te hebben. Hij is vrijgelaten. De andere arrestant, een 32-jarige man, blijft voorlopig vastzitten en wordt verdacht van poging tot moord. Gisteravond begon een man in een trein naar Londen om zich heen te steken met een groot mes. Elf mensen raakten gewond. Zes van hen liggen nog in het ziekenhuis. Wat het motief van de dader was, wordt nog onderzocht. De Britse politie gaat niet uit van een terroristisch motief. Hamas heeft de stoffelijke overschotten van drie personen overgedragen aan Israël. Volgens Hamas gaat het om lichamen van gijzelaars. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of dat klopt. Als dat zo is, heeft Hamas nu 17 van de 28 beloofde lichamen teruggegeven. Vrijdagavond leverden Palestijnse militanten ook de resten van drie lichamen in... zonder erbij te zeggen of het ging om gijzelaars. Volgens Israël was dat niet het geval. De Chinese webwinkel Shein stopt met de verkoop van sekspoppen die op een klein meisje lijken... De toezichthouder voor consumentenzaken in Frankrijk ontdekte de pop en deed aangifte. En zegt dat er weinig twijfel is over de pedoseksuele aard van het product. De pop ziet eruit als een meisje van een jaar of vier met een teddybeer. Shein zegt dat er een grote fout is gemaakt en heeft de pop offline gehaald. Morgen rijden er in de ochtend- en avondspits extra treinen tussen Utrecht en Heerlen... die omrijden via Rotterdam. Door een ongeluk afgelopen donderdag raakte een kilometer spoor tussen Geldermalsen en Den Bosch zwaar beschadigd. En dat moet gerepareerd worden. Daardoor kunnen er tot en met vrijdag geen treinen rijden op dat traject. Het is nog niet duidelijk of de extra treinen ook de rest van de week kunnen rijden.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 Steal your money then they break your heart. some sushi. She's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying.